Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. De Dow Jones daalde 1,2%. Banken waren de grootste verliezers, net als eerder vandaag in Europa. Italië heeft na Griekenland de grootste staatsschuld van de eurozone. Minister Opstelten verwacht dat er strengere regels komen voor het verlenen van wapenvergunningen. Hij zegt dat in reactie op de rapporten over de schietpartij in Al van der Rijn. De dader had, ondanks zijn psychiatrische verleden, een wapenvergunning. En Opstelten noemt dat heel ernstig. De samenwerkende hulporganisaties hebben Giro 555 geopend in verband met hongersnood in Afrika. In delen van Kenia, Ethiopië en Somalië dreigt de zwaarste hongersnood in 60 jaar. Er is al meerdere seizoenen geen regen gevallen. De hoge VN-commissaris voor de vluchtelingen heeft een opvangkamp in Kenia bezocht en noemt de situatie daar uitzichtloos. De toegangskaarten voor de opening van het herdenkingsmonument op Ground Zero waren in een mum van tijd uitverkocht. Binnen een paar uur werden ruim 11.000 kaarten verkocht. Het herdenkingsmonument in New York voor de aanslagen van 11 september 2001 bestaat onder meer uit twee grote vierkante waterbakken met watervallen en zo'n 400 bomen. De Russische wielrenner Alexander Kolopnev is in de Tour de France positief getest op doping. Hij is door zijn ploeg Katusha onmiddellijk ontslagen. Kolopnev is betrapt op het gebruik van een vochtafdrijvend middel dat dopinggebruik kan maskeren. Het is het eerste dopinggeval in de Tour van dit jaar.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 can synthesize that you belong next to me Hey sexy boy, set me free Don't be so shy, play with me sun or the moon should give way to doubt They would immediately go out one Swallow don't make a summer But tomorrow has to start somewhere Only with mellow are you feeling at the slide through Don't let nothing ride, you are one Swallow don't make a summer sunshine.